ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het rijdt nog wat langzamer op de A10, de ring van Amsterdam. Tussen knooppunt Watergaasmeer en knooppunt De Nieuwe Meer, 20 minuten extra. Komt er een eerder ongeluk, de weg is gelukkig weer helemaal vrijgegeven.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 Gezellig dat u eh, nog eventjes bent blijven hangen aan de radio, hè, want het is mooi weer. En ik kan me voorstellen dat sommige mensen, eh, ja Duif, is allemaal leuk met je muziek en zo, in je, cabaret en alles wat niet meer zijn. Maar wij willen ook nog even de stad in. We gaan hem de stad in, maar even kopen, kopen, kopen. Want onze aandelen die ben eh, aardig gekeld. Dus we kunnen de rest, de rest meteen ook maar opmaken. Dan gaan we gewoon mee in de stad en dan gaan we gewoon even shoppen. Dat doen natuurlijk eh, vooral vrouwen. Hè? Want mannen die gaan dan ook mee shoppen, maar die blijven dan buiten staan. Eh. sommigen die roken dan nog en die staan dan een sigaretje te paffen... terwijl hun vrouw de CNA of de Brenninkmeijer of weet je al... die, kl die klanten Gerson, Pekerkloppenburg allemaal leegkopen. Ja, zo gaat het met dames, hè. Die zijn, eh, dat zijn verwoede kopers, zeg maar. Eh, we hebben hier ook een hoop kopers in Zandvoort. Uh, ik ga ze niet allemaal opnoemen, want dat zijn zoveel kopers eigenlijk.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 Kitchen Eh, Piet Veerman eh, en wat eh, Willem Bruis, mijn goede vriend, uh, terecht opmerkt... is dat zijn stem natuurlijk inmiddels heeft ingeboet. Kan ook niet anders dan zoveel jaren zingen. Bovendien is hij nog één long kwijt, want hij had nog die vreselijke ziekte in een van zijn longen. Die is hij al geopereerd, die long is verwijderd. En naar ik begrijp, met succes, want de longkanker, daar hebben we het natuurlijk over... die is kennelijk niet teruggekeerd en hij kan nog wel genieten van het leven... Ik, eh, ik heb hem eh, de laatste periode niet meer eh, live zien of horen optreden. luisteraars, dus dat gezegd hebbende... now better, But I wouldn't blame her if she said to me You're no good, it's no good, it's no good Baby, it's no good I'm gonna say it again It's no good, it's no good, it's no good Baby, it's no good Je bent niet goed, je bent niet goed geworden. <laughs> De Swinging Blue Jeans natuurlijk met de eh, You're No Good. De, nou, nog zo'n gouden ouwe. Lijkt me leuk. You're my world, you're every breath I take. You're my world, you're every move I make. other eyes see the stars up in the skies but for me they shine within your eyes as the trees reach for the sun above so my arms reach out to you for love with your hand resting in mine. your hand resting in mine. Jij bent mijn wereld, jullie zijn mijn wereld, luisteraars. Maar zonder luisteraars, wat doe je dan bij de radio, zou ik zeggen. Dus eh, ik hoop dat je nog even blijft luisteren. Tot 12 uur ben ik er nog. We gaan zo ook wat cabaret nog draaien. Maar eerst natuurlijk nog een, eh, een stukje uh, goud van oud. Toch? Doen we. De nacht heeft duizend ogen. They say that you're a runaround lover. Oh, you say... it isn't so.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 Ja, eh, nog een minuutje of drieënhalf, dan gaan we weer naar cabaret luisteren. Ik heb voor u uitgekozen eh, Harry Jekkers. Die gaat ons alles vertellen over het soldatenverhaal. Ik ben benieuwd, ik heb het de tijd niet meer gehoord. Hoe dat ook alweer was met het soldatenverhaal. Maar in ieder geval, we hebben behoefte aan mensen die het leger willen. Eh, de Rijksoverheid heeft ook een oproep gedaan, afdeling uh, military, zeg maar. Hè. Die hebben opgeroepen van als je een leuke carrière wil hebben... dan moet je natuurlijk niet naar het front gestuurd worden... want daar heb je geen carrière. Daar heb je misschien eh, alleen maar een zandwinkel. Dus daar moet je niet eh, aan denken eigenlijk. Maar, maar ja, om ons land te verdedigen... hebben we toch mensen nodig die bereid zijn... om zich in te zetten voor, eh, voor de vrijheid van ons land. Gelukkig zijn we nog vrij. Nou, we zijn niet meer vrij om... ja, we zijn we eigenlijk niet meer vrij Nou, om alles te zeggen. Hè? Want als je wel eens wat roept, en vooral op Facebook bijvoorbeeld... Ja, dan, eh, dan word, je, word je afgestraft met allerlei eh, doodsbedreigingen en zo. Dat overkomt vooral raadsleden, wethouders, burgemeesters... en andere politici, helaas in dit land. Mensen die zijn eigenlijk knettergek aan het worden. zijn eh, tributes aan Buddy Holly. Ik zei het al, luisteraars, we gaan genieten van Harry Jekkers. Het soldatenverhaal in de houding. Salueer! Toen ik een jaar of twintig was, stond ik vijf van de principes en de idealen. De veertigers in de zaal weten dat nog. was eind zestiger jaren. Jongen, jongen, we hadden idealen en principes. En we waren links allemaal. Iedereen was links bij ons. De hele middelbare school was waanzinnig links, jongen. Als je op de VVD ging stemmen en je viel dood neer... dan stapten we er allemaal overheen. Zo erg was het toen. Rustig, dat was twintig jaar terug. Dat is niet meer zo. Hè? En dat kwam omdat wij waren tegen de oorlog in Vietnam. En wij waren tegen Amerika. En daar hebben we gelijk in gekregen. Want die oorlog is achteraf geen moord van gelogen. Iedereen heeft spijt van die vreselijke oorlog daar. Want zelfs die Bill Clinton heeft gedemonstreerd tegen die oorlog. Je weet wie ik bedoel, hè? Die saxofoonspeler uit Amerika. Je kent hem, hè? Hij was laatst op tv met die saxofoon van hem, hè? En ik heb nogal een wazig tv'tje. En ik dacht, nou staat hij wel een hele grote joint te roken. Is dat zo? Maar goed, hebt er even niks mee te maken, hè? Maar, maar wij waren toen waanzinnig, waren waanzinnig links. En weet je wat het modewoord was? Het steekwoord uit die tijd, dat was kritisch. Wij waren waanzinnig kritisch. Voor de jongere mensen die dat nooit gehoord hebben... of die toen al rechts waren, toen ze zo jong waren... moet ik dat even uitleggen. Kritisch dat was, ja, wat was het nou eigenlijk precies? Je had geen boek gelezen, je wist nergens een reet vanaf. En je had geen plaat gedraaid, je wist eigenlijk niks. Je kwam net kijken, maar je stond overal met heel lang haar... en een joint in je hoofd vooraan te vragen... hoezo dan eigenlijk? Of waarom eigenlijk, man? Dat zei je. Dat was kritisch. Hij deed het op de raarste plaatsen. Weet je nog, veertigers? <laughs> Zelfs bij de bakker. Hoezo eigenlijk een half wit gesneden? Of waarom gaat hier die deur naar binnen open, weet je wel? Het sloeg nergens op en je deed er allemaal aan mee. Het was mode toen, hè? Dus ik deed er ook aan mee. Dus ik was waanzinnig kritisch. En ik moest in die tijd in dienst. Nou had ik natuurlijk kunnen weigeren, maar ik besloot om het systeem van binnenuit te gaan uithollen. Even dimmen Den Haag, hè. Er komt een dijk van een verhaal hoe ik dat geflikt heb, jongen. Eventjes luisteren, hoor. Ik kwam daar binnen, ik lag meteen kritisch dwars, jongen. Ik kom door die kazernepoort, ik meld me bij de sergeant... en ik zeg meteen tegen die gozer, hey man, waarom is hier alles groen? Hij zei, jij kast toch altijd het hele zoutje niet op in het bos? Ik zeg, en in de herfst dan? Was die uitgeluld. En dan worden ze autoritair, hè? Dus die gozer zei meteen tegen mij... Jekkers, jou ben ik al meteen zat. Die hele kop van jou. Jij gaat nu als eerste alvast sjoelen. Ik zeg, zoelen, dat lullige spelletje met die schrijfjes en zo. Hij zegt, ja Jekkers, jij gaat alvast zoelen. Dat is heel belangrijk hier bij de infanterie. Dan wordt hij altijd gesjoeld. Ik zeg, ga toch weg. Ik ga, dat doe ik daar zo met mijn vriendin, Sjoele. Ik ga je toch niet... Hij zei, Jekkers, daar kom jij nog wel achter hoe belangrijk dat is, jongen. En daar ben ik de volgende dag achter gekomen. Toen hadden we een veldoefening. En voor de mensen die nog nooit in dienst zijn geweest... een veldoefening, hoe moet je dat nou uitleggen? Eind 60 jaren, een veldoefening. Dat was eh, oorlog voeren tegen de Russen op de Hoge Veluwe met een hek eromheen. en de Russen waren er niet bij. Ja, zo zal het, ja. Dus dat deden wij. Hè? Dus wij liepen daar over die hei. Weet je wel, we waren infanterie zandhazen Het lulligste wat erbij is gewoon lopen. Hè? Dus je liep met vijf losse vloddert en zo'n klappistooltje. Je wordt er helemaal gek van, je hoor. En toen zei die man op een gegeven moment... Jongens, allemaal zitten, zandhazen. sacky time. Dan moest je gaan roken. Was verplicht toen. Nou, dus iedereen ging roken. Hè? Iedereen ging roken. En toen zei die vent... Mannen, wij zitten bij de infanterie. Wij zijn de zandhazen. Wij zijn onoverwinnelijk. En ik zei, ga toch weg ik zeg raketten, atoombommen, tanks. En wij lopen hier met zo'n waterpistooltje. Ga toch weg, jongen. Laat dan je kijken, joh. Je lekkers hou je kop. Om dat te begrijpen moeten wij eerst allemaal een schuttersputje graven. Voor degenen die dat niet weten, nou, een schuttersputje is een soort graf voor jezelf graven. Daar komt het eigenlijk op neer, hè? daar ben je een tijdje mee bezig. En daarna zei die gozer, zandhazen camoufleren. Dus wij rukten bomen uit de grond, we zaagden struiken weg, we hakten van alles weg. Want het was eind 60 jaren en dat milieu had nog niemand van gehoord. Anders had ik daar zeker een kritische vraag over gesteld. Hè? ja, dat wist je nog niet toen, hè? dat wist je niet. Hè? Dus we moesten in die kuil gaan liggen en al, al, al dat takken eroverheen. Nou, hij zegt er maar: Jekker, stel dat de vijand komt, kun je die dan zien? Ik zeg, nou, als die komt, misschien. En mannen, wat doen wij nou? Er komt bijvoorbeeld een vijandelijke Russische tank aan. Wat doen wij dan? En ik zei, wegwijzen. ik zei, Jekkers, hou je kop nou toch eens een keer, joh. Ik zei, dat ken niet, ik heb een voorstelling dat, nee, dat zei ik niet. Ik zei heel wat anders. Maar het maakt niet uit. Hij ging uitleggen hoe het zat. Hè. Hij zei, die tank komt eraan. Dan houden wij ons doodstil in onze putjes. Komt de tank dichterbij, dan halen wij voorzichtig de handgelaat van onze koppel... trekken de pen eruit en blijven wachten. Totdat de tank nog dichterbij komt, dat je hem kan raken, maar dan nog blijven wij wachten. Want je kan hem wel raken, maar hij komt er niet doorheen, die handgewaad. Want die tank is gepantserd. Wij wachten tot de tank voorbij de putjes is. En dan komt onze kans, Zandhazen. Want achterin de tank zit een kijkgat. Daar kijken ze door naar buiten. En dat is onze grote kans. Dan staan wij als één man op uit onze putjes. We roepen, Juliana! Ik vertel zoals wat gebeurd is, hè? En we gooien die handgranaat door dat gat naar binnen. Baf, wegtank! Ik zei, nou men, dan mogen we wel een cursus krijgen om dat precies naar binnen te mikken. <laughs> Hij zegt: jekkers, daarom moeten we Shoelen. elke Hij zegt, ik ben jou nou helemaal spuugzand, jij wordt overgeplaatst, jekkers. Ik zeg, dat maakt mij niet uit, man, waar ik het leger uithol, jongen. Hij zegt, Mooi, dan ga je naar de tankdivisie. Ik kom bij die tankdivisie, zeg, zegt die commandant daar zo. Die zegt, mensen van de tankdivisie, wij zijn onoverwinnelijk. En ik zei, dan heb ik nog een raar praatje gehoord bij de zandhazen. Ah. Hij zei, Jekkers stond niet dat verhaal over die handgranaten, hè? Ik zeg, ja, precies dat verhaal, man. Hij zegt, goed dat Jackers dat even aanstipt. Zeg, heel goed, want dat varkentje zal ik eens even wassen. Dat stelt weinig voor. Om te beginnen, mensen, goed luister even. We handelen het even snel af. Om te beginnen zie je die zandhazen van kilometers afstand liggen. Ik zeg helemaal niet, ze leggen in putjes. Ja, maar Jekkers zei die vent, daar ligt naast die putjes zo'n berg zand. En er is een hectare bos gerood in de omgeving. Het kan niet mis, daar liggen ze met z'n allen onder. Dus wat doen we nou? We gaan richting zandhopen en we stoppen naast de zandhopen. Niet doorrijden, want dan gaan ze joelen die klerenlijers. En als we naast die hoop zijn, dan maken we een korte slag naar links met de tank... zodat de zandhoop over de haas heen komt te vallen. en we rijden nog eentje keer diagonaal overheen. Het scheelt ammunitie, ze zijn meteen dood en nog begraven ook. Het enige wat je hoort als je nog even boven het zand luistert is... Dat noemen wij een zandgranaat. ja, ja, ja. En toen kwam ik erachter Hè, dat iedereen in het leger onoverwinnelijk is. Iedereen is onoverwinnelijk in het leger. Logisch ook, want anders beginnen ze niet eens. Als je al gaat beginnen tegen recruiten van... waarschijnlijk word je kapotgeschoten, dan kappen ze ermee. Dus je moet zeggen, we zijn onoverwinnelijk. Hè. En toen vroeg ik mij als 18-jarig jongetje... waar komen dan de doden vandaan? En toen ben ik uit dienst gegaan, toen ik dat door had. Ik heb S5 gekregen voor beide ogen. Dat is heel ernstig is dat. En dat heb ik gekregen. En daarna heb ik een protestliedje eh, gezongen. Dat was toen mode, protestliedje. Voor de mensen die jonger zijn, een protestliedje is een liedje waarin je het ergens niet mee eens bent. Riding along on a carousel, trying to catch up to you. Riding along on a carousel, will I catch up to you? horses chasing, cause they're racing. my way kermistijd, hè? Ja, in Haarlem zijn ze alweer eh, aan het voorbereiden... op het bouwen van de kermis op de Zanelaan. Grote parkeerterrein bij de ijsbaan in Haarlem... daar mag je al niet meer parkeren straks... want uh, daar komen allemaal die, eh, die wagens te staan van de kermisbewoners. Hè? Die, die, eh, de, de, mensen die meereizen met de kermis en die daar dan overnachten in grote woonwagens. Het is net een woonwagenkamp, dan in Haarlem. Carousel, dat was natuurlijk, eh, of dat waren natuurlijk, eh, u had ze al herkend, de Hollies. And I wake up in the morning with my hair down in my eyes and she says hi.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 And if that's not loving me, then all I've got to say God didn't make little green apples, and it don't rain in Indianapolis in the summertime. And there's no such thing as Dr. Seuss or Disneyland, and Mother Goose is no nursery rhyme. God didn't make little green apples, and it don't rain in Indianapolis in the summertime. And when myself is feeling low, I think about her face glow, and ease my mind. Sometimes I call her up at home, knowing she's busy, and ask her if she could get away and meet me. And maybe we can grab a bite to eat. And she drops what she's doing and she hurries down to meet me and I'm always late but she sits waiting patiently and smiles when she first sees me cause she's made that way and if that ain't loving me then all I've got to say God dit make little green apples, and it don't snow in Minneapolis when the winter comes. And there's no such thing as make believe, puppet dolls, autumn leaves, and BB guns. Kleine eh, rode appeltjes in de summertime, luisteraars. Ik heb geen idee eigenlijk wat voor, voor appeltjes dat allemaal waren. Maar in ieder geval, eh, het klonk leuk, toch? such a lot of work. Mary Butler was dat met Moon River. Nou, we gaan even allemaal meezingen, hè? Froger, die keer je wel, hè? René Froger. Dit is die man eh, die eh, uit Amsterdam afkomstig is, maar nou in uh, Blarikum woont. In een klein stulpje, een klein bescheiden ja, landhuis, kan je rustig zeggen. Maar daar heb je helemaal geen spijt van. Heb nergens spijt van. Ja, dan moet ik wel de goede plaats starten natuurlijk. die bedoel ik. No Regrets, René Vroger.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 Want eh, hij heeft een leuke carrière achter de rug. En vooral eh, de periode met de toppers heeft hem natuurlijk geen windeieren gelegd, luisteraars. Eh, daar heeft hij een aandeel in gehad. Maar niet een aandeel wat nu gezakt is dankzij Trump, nee. Sterker nog, ze gaan in mei volgens mij weer een show geven met de toppers. En ja, die voor alle mannen die mogen meedoen. En, Gordon voorheen en, natuurlijk Joling en, en Jan Smit nu... Die had al, die had al weinig centen, Jan Smit natuurlijk. Dus eh, die mag nou meedoen met de toppers. Dus ja, nou ja, wat kan ik ervan zeggen, luisteraars? Je moet er eigenlijk helemaal niks van zeggen. Dat moet je eigenlijk helemaal niet doen. Je moet helemaal niks zeggen eigenlijk. Maar eh, ik moet afscheid nemen. Dit is mijn last farewell, luisteraars. Mijn laatste vaarwel. Voor vanmorgen dan, hè? Volgende week eh, ben ik er dinsdag weer natuurlijk met Tussen App en Vloed tussen 10 uur en 12 uur s'nachts.